Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Vrachtwagens met hulpgoederen die maandag Gaza in mochten... hebben de Palestijnse bevolking nog niet bereikt. Dat meldt een hulporganisatie van de VN. Ze zijn na de grensovergang blijven staan... uit angst voor plundering en militaire beperkingen. Onder internationale druk liet Israël maandag enkele vrachtwagens toe... na een volledige blokkade van 11 weken. Er wordt nog gesproken over een veilige doorgang voor de vrachtwagens naar opslagplaatsen. Israël zegt dat er vanavond nog eens 100 trucks met noodhulp Gaza in zijn gereden. Een man van 36 uit Rotterdam is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs voor het doden van zijn vrouw. De man burgde haar vorig jaar juli in een huis in Rotterdam-Lombardije. Op dat moment was hun baby ook in de flat aanwezig. De man werd niet lang daarna opgepakt vlak voor de Duitse grens. Hij wilde waarschijnlijk naar het buitenland vluchten. Volgens justitie wilde de vrouwen scheiden en kon de man dat niet verkroppen. In Rotterdam hebben meer dan 100 mensen gedemonstreerd tegen de komst van een schip uit Israël. De betogers zeggen dat het wapenonderdelen vervoert. Het schip meerde vanochtend aan in de Rotterdamse haven. Volgens de regionale omroep Rijnmond hebben de demonstranten tijdelijke tramverkeer op de Koolsingel geblokkeerd. Ze hadden spandoeken bij zich met teksten als Rotterdam, wees niet medeplichtig. Ze willen dat de gemeente het schip tegenhoudt. Tottenham Hotspur heeft de Europa League gewonnen. In de finale in Bilbao tegen Manchester United werd het 1-0. De Nederlander Mickey van der Ven speelde de hele wedstrijd voor de Spurs. Dankzij zijn spectaculaire redding in de tweede helft hield hij de bal van de lijn. En nu is het voor Tottenham de eerste hoofdprijs in bijna 20 jaar. Het weer vannacht is het wisselend bewolkt en droog. Het koelt af naar zo'n 6 tot 10 graden. En komende dag in het noorden kans op een bui af en toe.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 In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. Thank you. Het ritme van Zandvoort. right. Wish me love, for wishing well, to kiss and tell. Oh, wishing well, a butterfly teeth.